Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de nieuwe asielwetten... die het Nederlandse asielbeleid moeten aanscherpen. Begin juli stemde de Tweede Kamer daarmee in. Daardoor wordt het strafbaar om illegaal in Nederland te verblijven. Maar ook het bieden van hulp aan deze mensen wordt door de wet strafbaar... en daar struikelden veel partijen over. Demissionair minister Van Wil gaat de wet op dat punt aanpassen. De demonstranten in Den Haag willen helemaal af van de strengere wetsvoorstellen. De actie wordt gesteund door meer dan 100 maatschappelijke organisaties. Israël zal tegenmaatregelen nemen als Europese landen deze maand de Palestijnse staat erkennen. Daarmee dreigt de Israëlische buitenlandminister. Het is onduidelijk aan wat voor tegenmaatregelen hij denkt. Onder meer Frankrijk, Malta en het Verenigd Koninkrijk hebben zich voorgenomen om Palestina te erkennen tijdens de VN-vergadering deze maand. Rusland heeft vannacht meer dan 800 drones op Oekraïne afgevuurd, melden de Oekraïense autoriteiten. De afgelopen dag zijn zeker 11 doden gevallen, waaronder een kind van één. 75 mensen raakten gewond. Meerdere wooncomplexen werden geraakt en ook is er een regeringsgebouw in de hoofdstad Kiev beschadigd. Voor de oostkust van Australië wordt jacht gemaakt op een haai... die gisteren een surfer heeft gedood. Een 57-jarige man was aan het surfen bij Sydney... en werd toen door een grote haai aangevallen. De man werd snel uit zee gehaald, maar hij werd ter plekke doodverklaard. De autoriteiten zijn met een helikopter en met drones op zoek naar de haai. De stranden bij Sydney zijn gesloten. Het weer. In het hele land schijnt de zon. Vanmiddag temperaturen tussen 25 graden en lokaal kan het 30 graden worden. Morgen minder warm en vooral in het oosten vallen dan een paar buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging.